Ye valayang layang leaf manis men leaf Viele Sterne staan aan. slechts maar één. O mijn schat, er is maar één. Die zo helder blinkt. Die wala jang la yang lief mani mijn lieveling. Vele meisjes zijn hier op de wereld. Maar slechts jij alleen. schaal slechts jij alleen. Jij bent mijn lieveling. Jiwala yang layang lief manis, ja nou niet. en hier op de wereld. Maar slechts jij alleen, o mijn liefling, slechts jij alleen. Jij bent falling.